Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De stemming bij de vergadering van het Outbreak Management Team van gisteravond was zorgelijk. Zij kinderarts en OMT-lid Karoy Ili in de talkshow Jinek. Hij wilde niet zeggen wat er is besproken in het OMT... maar zei wel dat strengere maatregelen onontkoombaar zijn. Zolang mensen zich niet laten vaccineren of met klachten de deur uitgaan, moeten we wel, zei hij. OMT-lid Ernst Kuipers zei bij Op1 dat maatregelen als de anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes niet meer genoeg zijn. Het aantal coronabesmettingen moet snel naar beneden, vindt Kuipers. De Nederlandse ziekenhuizen gaan op korte termijn een groot deel van hun planbare zorg afzeggen om plek te maken voor coronapatiënten. Bijvoorbeeld heupoperaties en liesbreukcorrecties worden niet meer uitgevoerd. De zorg verkeert nu in de laatste fase voordat code zwart wordt afgekondigd. Een arts uit Luik zit vast voor het vermoedelijk vervalsen van 2000 vaccinatiebewijzen. Hij liep tegen de lamp omdat hij volgens zijn dossiers mensen de eerste en de tweede coronavaccinatie op dezelfde dag gaf. Ook zouden er mensen vanuit heel België naar Luik zijn afgereisd voor een prik. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in vier fusiegemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant... hebben de lokale partijen het goed gedaan. In drie van de vier nieuwe gemeenten is een lokale partij in de voorlopige uitslag de grootste. De definitieve uitslagen worden maandag vastgesteld. Een zoon van de Libische oud-dictator Muammar Gaddafi, Saif, mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in zijn land. De kiescommissie sluit hem uit van deelname vanwege eerdere veroordelingen. Saif Gaddafi zat meer dan vijf jaar in de gevangenis vanwege oorlogsmisdaden...